uur. Lot met het NOS Journaal. Over een naar de stembus. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nooit eerder waren zoveel mensen kiesgerechtigd. Bij de vorige verkiezingen in 2012 lag het aantal stemgerechtigden nog 2% lager. 850.000 kiezers mogen nu voor het eerst stemmen voor de Tweede Kamer, omdat ze de 18 gepasseerd zijn. Dat zijn 300.000 nieuwe kiezers meer dan in 2012. Het is wel de vraag of al die jongeren ook echt naar de stembus gaan. Uit recent onderzoek bleek dat 56% van de jongeren wil gaan stemmen. En dat is een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 70%. Nederlandse transportbedrijven waren vorig jaar ruim 200 miljoen euro extra kwijt aan tol- en milieuheffingen in België en Duitsland. Dat blijkt uit cijfers van Transport en Logistiek Nederland, die door BNR zijn opgevraagd. In Duitsland moesten de transporteurs 144 miljoen euro extra betalen voor een heffing op vervuilende vrachtwagens. En in België moest er 60 miljoen euro worden afgetikt aan de nieuwe tolheffing. Patricia Pai heeft aangifte gedaan tegen de websites Geen Stijl en Dumpert... wegens het vertonen van een seksvideo waarin ze te zien is. Dat zei Pai in het tv-programma Jinek. Vrijdag deed ze al aangifte tegen de vermoedelijke verspreider van de video. Haar advocaat zegt dat hij ongekend hoge schadevergoeding... van enkele tonnen wil eisen om een voorbeeld te stellen. In Amsterdam-Noord zijn zeker 15 mensen onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. Ze zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Ze hadden last van misselijkheid en hoofdpijn. De mensen wonen allemaal in dezelfde flat. In dat gebouw zijn werkzaamheden uitgevoerd aan een afvoerkanaal. Dat heeft waarschijnlijk de problemen veroorzaakt. En dan het weer. Vannacht is het helder en met name in het noorden en oosten daalt de temperatuur tot rond of iets onder het vriespunt. Overdag stroomt zachte lucht het land binnen. Het is zonnig en in Limburg kan het 15 graden worden.